Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De mensen die werden geëvacueerd vanwege de gifwolk in West-Vlaanderen... mogen voorlopig nog niet naar huis. Volgens de burgemeester van het dorp Gistel... kost het wegpompen van salpeterzuur uit een gescheurde opslagtank... meer tijd dan gedacht. Als de tank leeg is, worden eerst metingen gedaan... om er zeker van te zijn dat de situatie veilig is. Ruim duizend mensen moesten gisteravond hun huis uit... toen er een wolk salpeterzuur vrijkwam... uit een gescheurde tank van een mestverwerkingsbedrijf... Ze konden de nacht doorbrengen op noodbedden in een sporthal. Turkije blokkeert bankrekeningen van Turkse Nederlanders, meldt Trouw. Het zijn rekeningen bij de islamitische bank Azia, opgericht door de geestelijke Gulen. Volgens Ankara zit Gulen achter de mislukte staatsgreep van juli vorig jaar. De bedragen op de rekeningen variëren van 100 tot 30.000 euro, zeggen klanten. Vlak na de koepoging werden de activiteiten van de bank opgeschort. Klanten werden verdacht van het steunen van terreur. De EBU, de organisator van het Songfestival, zegt dat Oekraïne voortaan niet meer mee mag doen als dat land zijn ruzie over de kandidaat van Rusland niet bijlegt. Oekraïne wil de Russische zangeres Julia Samoljeva geen visum geven. Kiev verwijt haar dat ze heeft opgetreden op de Krim toen dat gebied door Rusland was geannexeerd. Oekraïne zet zijn reputatie als moderne democratische Europese natie op het spel, zegt de Songfestivalorganisatie. Gilbert Baker, die de regenboogvlag van de homobeweging ontwierp, is overleden. Baker ontwierp de vlag voor de Gay Pride in San Francisco in 1978. Wereldwijd groeide de vlag uit tot symbool van de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Gilbert Baker was 65 jaar. Het weer nog, wisselend bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land enkele buien. Het wordt ongeveer 16 graden vandaag. Morgen op de meeste plaatsen droog en meer zon. Ook na het weekend droog en rustig lenteweer.